uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat er hard aan toe tijdens het verhoor van de TikTok-baas in de Verenigde Staten. Hij moet op dit moment aan Amerikaanse politici uitleg geven over hoe de app met de privacy van gebruikers omgaat. Want de VS en veel andere landen maken zich daar zorgen om en willen de app misschien verbieden. Ze maakte het gelijk heel duidelijk. We do not trust TikTok will ever embrace American values. Your platform should be banned. Ze vertrouwen de app dus niet, maar de Chinese overheid is echt niet de baas over TikTok, zegt de baas van de app. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is owned by global institutional investors 20% is owned by the founder and 20% owned by employees around the world. Meerdere bedrijven en mensen over de hele wereld zijn dus eigenaar van TikTok, zegt hij. Het congres gaat nog stemmen over wat ze met TikTok gaan doen. Een flinke domper voor het Nederlands elftal. Vijf spelers hebben een virus te pakken en moesten het trainingskamp verlaten. Gerucht gaat dat ze ziek zijn door het eten van bedorven kip Kerry. Al ontkende Virgil van Dijk dat op de persconferentie. Ik heb lekker gegeten. Maar wat? <laughs> Mooie vraag. Ik heb kip Kerry gegeten. Oh. Ja. dat zou de boosdoener zijn. Zegt wie? De krant. Oh, dan moet het wel waar zijn, hè? Ja. Nou ja, ik heb geen flauw idee. morgen is de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Bondscoach Ronald Koeman zal het moeten doen zonder Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman en Verbrugge. De vader van Bolle Jos is opgepakt voor witwassen. Toen agenten begin dit jaar zijn huis doorzochten... vonden ze twee dure horloges die samen ongeveer 140.000 euro waard zijn. Zijn zoon, Bolle Jos dus, wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel... en is een van de meest gezochte mannen van Nederland. Vorige week werd ook zijn moeder en zus opgepakt voor witwassen. Ondertussen zijn ze alle drie weer vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht zijn er vooral in het zuiden, midden en oosten buien... met mogelijk ook wat onweer. Morgen Morgen krijgen we weer van alles wat. Zon, wolken, regen, harde wind, hagel en onweer. En dat alles bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Je hebt wel een kwartier vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en Knopend Velzen. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je 20 minuten oponthoud... tussen Kaagdorp en Oegstgeest. komt ook door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn...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 De overheid schiet tekort als schuldeiser bij het maken van persoonlijke betalingsregelingen, schrijft de Algemene Rekenkamer. Volgens onderzoekers moet de overheid meer oog hebben voor kwetsbare burgers. En er komen waarschijnlijk toch meer zorgplekken in verpleeghuizen. Het kabinet ging eerder uit van 4800 nieuwe plekken in de komende vijf jaar...